Emes ging gisteren Baba Ammer in, samen met hulpverleners van de Rode Halve Maan, de Arabische zusterorganisatie van het Rode Kruis. Vrijdag arriveerden de hulpverleners in Homs met zeven vrachtwagens vol hulpgoederen, maar pas gisteren kregen ze toestemming om de zwaar belegerde wijk binnen te gaan. Baba Ammer was wekenlang het bolwerk van verzet tegen president Assad. Vorige week veroverden regeringstroepen de wijk. Daarbij zouden massaal burgers zijn gemarteld en vermoord. Volgens het Rode Kruis was de wijk gisteren vrijwel verlaten. De hulpverleners waren zo'n drie kwartier in de wijk. Het Korps Landelijke Politiediensten heeft een Big Brother Award gekregen. De dienst was daarvoor genomineerd omdat een paar keer software is gebruikt... die op afstand geïnstalleerd kan worden op computers van verdachten. De organisatie Bits of Freedom reikt de prijzen elk jaar uit aan mensen en organisaties die de privacy schenden. In een reactie zegt het KLPD dat opsporing per definitie een inbreuk op de privacy is.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 dat dat duidelijk is. Waar het vannacht allemaal over gaat in De Nacht Klinkt Anders bij Radio 1, de VARA. Eh, het is Internationale Vrouwendag vandaag en daarom hoorde je Lucy Electric met Meertje. En Lucy Electric was een eh, duo, een producer en een zangeres. Nou, die zangeres is later verder gegaan met een gothic band... en die producer is gewoon lekker verder blijven produceren. Ik heb er nog zin in hoor, de komende twee uur. Je gaat nog heel veel goede muziek horen van allemaal vrouwen. En één man, die ga je zo meteen horen en daar ga ik je dan ook het verhaal achter vertellen. Want anders is dat een beetje een discrepantie in deze prachtige lijst. Het volgende nummer werd een keer gebruikt in een aflevering van Absolutely Fabulous. Een van mijn favoriete tv-series. Als we het dan toch over sterke vrouwen hebben. Dat is absoluut een fantastische serie. Dan gaat het over de fantastische Marianne Faithful en The Ballad of Lucy Jordan. sports car with the warm wind in her hair. So she let the phone keep ringing, and she sat there softly singing little nursery rhymes she'd memorized. Her daddy's easy chair. Her husband, off to work in the house for hours. I rearrange the flowers. Or a naked through the shady street. Screaming out the way. At the age of 37, she realized she'd never ride through Paris in a sports car. where she climbed when all the laughter grew too loud. Dit is de VARA op Radio 1. 嘿。 Geen idee waar die banjo opeens vandaan komt. Maar wat een waanzinnig mooie stem heeft ze. Feist hoor je met 1, 2, 3, 4. En dat nummer dat werd gebruikt in een eh, reclame voor de iPod. En daarmee is het gewoon meteen een wereldwijd succes geworden... en heeft Feist zeker geen windeieren gelegd. Ze werkt trouwens regelmatig samen met uh, muzikant Chili Gonzalez. En die werkt dan ook weer, onder andere, want hij doet dat met heel veel mensen, met Peaches. En Peaches is misschien wel de stoerste vrouw die je deze nacht gaat horen... die je de hele dag gaat horen op Internationale Vrouwendag. Zij is zeg maar een beetje type feministe dat eh, haar oksels niet scheert. Beetje ouderwets dus nog, maar wel ontzettend stoer. Ze durft ook gewoon te zingen over seks en ook over seksenverschillen. Dingen die belangrijk zijn voor peaches. Dit is even knal hoor. Dit is Shake Your Dicks. peaches? Then give me some of this. Shake it own space. We're gonna kick it now and take your place. Come on and give us a taste. I'm not the only one with body to kill. I like to see just how you swing that thrill. Come on, baby, baby, use that thing. You make my panties go ping. Shake it, dicks, shake it, dicks, shake it, dicks, shake it, dicks, shake it, dicks, shake it, dicks. I know you all play bottom and top. I know you all like to hot box because you you're ready to flip it again? Keep it so so that it never ends. Shake your tits, shake your tits, shake your tits, shake your tits. klinkt anders. so good to me, I know, but I can't change. Tried to tell you, but you look at me like maybe I'm an bitter and sweet. Yesterday I cried. You must have been relieved to see the softer side. I can understand how you'd be so confused. I don't envy you. I'm a little bit of everything. I'll roll into one. I'm a may mean you'll have to be a stronger man. Rest assured that when I start to make you nervous, and I'm going to extremes, tomorrow I will change, and today. En dat was een meidenbandje. Echt alleen maar vrouwen, hartstikke gezellig. En dit was ons inspeelliedje in het oefenhok. Dus ik ken hem inmiddels echt van haver tot gort. Je de Bitch van Meredith Brooks hierbij. De Nacht Klinkt Anders, Fara Radio 1. Internationale Vrouwendag. En vandaar dus alleen maar vrouwen op de radio tot 6 uur. Behalve nu dan, want eh, het is tijd voor een man. De beste man in kwestie heet, of het mannetje in kwestie, want hij is heel klein, heet Keith Caputo. En hij was in de jaren 90 zanger van Life of Agony. En die band maakte keiharde metal. Een paar jaar geleden ging ik een keer op zijn site kijken. Gewoon wat hij aan het doen was. En hij was solo bezig. En toen zag ik een foto en daar vond ik hem wel heel vrouwelijk eruit zien. En ik dacht eerst van, nou, het zal wel aan mij liggen. Eh, misschien heeft hij een identiteitscrisis. Ik weet het niet. Hij komt vast weer terug als zanger van die keiharde metalband. Maar nee, Keith Caputo is tegenwoordig een vrouw en hij heet Maina Caputo hij heeft zich niet laten opereren, maar wel hormoonbehandeling gehad. Dus het is gewoon echt een vrouw geworden. Maar ehm, ik heb nog geen muziek van hem als vrouw. Dus daarom gewoon nu nog even Keith Caputo als man met New York City. to be, I see you with me. hollow waters and catfished wings and germs spread straight from sorrow. A space and a hole, you're selling your soul, you lose your hold. I tell you, no joke. And germs spread straight from sorrow. Chewing hate and spitting faith, your oceans are drained and the fish can't make. It's easy come, it's easy go. It's shouting a whisper, sex in the head. Sex in the head. you bleed for me, cause I'll bleed for you Princess Charming, where's your king? A germ spread straight from sorrow A space at the home, you're selling your soul Illusion your hold, I tell you no joke A germ spread straight from sorrow oceans are drained and the fish can't mate. It's easy come, it's easy go. 6 uur, de VARA op Radio 1 met De Nacht Klinkt Anders. Ich war schwanger, mir ging's zum Katzen. Ich wollte nicht haben, musste gar nicht erst nachfragen. Ich fress Tabletten und überhaupt Ich schaff mir keine kleinen Kinder an. Nein, nein, nein. Warum soll ich meine Pflicht als erfüllen? Für wen? Für die? Für dich? Für mich? Ich hab keine Lust, meine Pflicht zu erfüllen. Für dich nicht, für mich nicht. Ich hab Ich fress Tabletten und überhaupt dus. Uh, nee, mag niet ontbreken natuurlijk op Internationale Vrouwendag. De Nina Hagen Band en onbeschrijpelijk eh, Weiblich. Nu dan weer een studiosessie. Die is opgenomen in 1996 bij Denk aan Henk. Het prachtige Beautiful Goodbye. Dit is Amanda Marshall. no return. And I think I'll take another day and slowly watch it burn. And it doesn't really matter how the time goes by, cause I still. the streets, baby, laughing arm in arm. And the night had made a mess of me. Your confessions kept me warm. And I don't really miss you, I just need. I let you down. Eurythmics en Sweet Dreams are made of this. Ah, fantastisch nummer, eh, maar ook wel met een beetje een boodschap. Eh, want die Annie Lennox die gaat morgenavond wat bijzonders doen in Londen. Daar presenteert ze dan een avond met muziek en spoken word voor en door vrouwen. En dat alles natuurlijk ook in het kader van Internationale Vrouwendag. En eh, dat doet ze om ja, meer aandacht te krijgen voor vrouwenrechten en gelijke behandeling. Want dat is zeker niet overal op de wereld zo goed als in Nederland. En ook hier valt er zo nu en dan wel wat te verbeteren. Daarom dus de Eurythmics nu in de nacht klinkt anders bij Radio 1. Deze dame, als zij wat, gewild, eh, als, als, zij wat wil van iemand, als ze wat gedaan wil krijgen... dan hoeft ze alleen maar met de heupen te zwaaien, want daar is ontzettend goed in. Shakira, nu met Wyclef Jean en Hips Don't Lie. Ladies up in here tonight, no fighting. We got the refugees no fighting. No fighting. Shakira, Shakira. I really knew that she could dance like this.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 explain.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 it's right. The attraction, the tension. Baby, like this is perfection. No fighting, no fighting, no fighting. No fighting. to the music vibe, and the boys just a good. front door, but nobody's in, and nobody's home till stars. We're gonna go, we're gonna go, we're gonna sleep tonight. And you're singing the song, singing this is a life. dit een onwijs mooi liedje. En ik ben niet de enige. Het stond niet voor niets op nummer 1 in Nederland en nog enkele andere landen. This is the life van Amy McDonald op deze internationale vrouwendag. Ook gewoon bij Radio 1. Dit is mooi. Aan de ene kant is het heel zacht en heel gevoelig. Aan de andere kant knallen en onwijs schreeuwen. Want dat kan ze. Skin van Skunk Nancy. Dit is Week. is een beetje een apart geval dit, want er wordt gezongen over female intuition... maar dat nummer is geschreven door twee mannen. Geen idee hoeveel zij er echt van weten, maar eh, het is wel een erg leuk liedje geworden. De mannen erachter zijn trouwens Jochem Fluitsma en Erik van Tijn. Eh, oei, dat is <laughs> waarschijnlijk zeer bekend. Uh, de zangeressen trouwens van Mai Tai toen bij elkaar geraapt... die treden nog steeds wel eens op tegenwoordig, echt in het snabbelcircuit. Maar ze hebben wel een enorme hit gehad in de jaren 80 met dit Female Intuition. je hoorde Mai Tai in de nacht, klinkt anders op Radio 1. Internationale Vrouwendag vandaag. En dat betekent tot aan 6 uur alleen maar muziek van vrouwen. En wat voor vrouwen. Zometeen nog de Danna's. Dat is een punkband bestaande uit vier dames. Eh, hun muziek wordt veel gebruikt in films en computerspelletjes. En daarvoor ga je zo meteen nog horen 40 Boys in 40 Nights sletten. Eh, <laughs> maar voor de Donna's eerst nog een ware legende. Haar naam Tina Turner. Uh, zij heeft een koffer gemaakt samen met haar man Ike. Dat deden ze eh, in 1971. Dat nummer was van de Creedence Clearwater Revival. Die deden dat nummer twee jaar daarvoor al. Dan gaat het natuurlijk, zou ik bijna zeggen, om Proud Mary. Ike en Tina Turner.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 anders.